Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hackers zeggen dat ze hebben ingebroken bij Ticketmaster. Daarbij hebben ze de gegevens van meer dan een half miljard mensen over de hele wereld buitgemaakt. Het zou gaan om persoonlijke gegevens zoals mailadressen, creditcardinfo en gekochte tickets, zegt deze Australische verslaggever. In dat land zouden veel slachtoffers zijn. Hacking group Shiny Hunters claims that it has stolen the personal details of 560 million customers of Ticketmaster and Live Nation globally. And is currently trying to sell this data on the dark web right now for 750.000 dollars. Ja, Australische dollars dus. Omgerekend willen de hackers zo'n 463.000 euro voor de gegevens. Het is nog niet duidelijk of er ook Nederlandse Ticketmaster-klanten slachtoffer zijn van het datalek. Een hogeschool in Eindhoven is vanochtend tijdelijk ontruimd na een ruzie. Er zou zijn gestoken met een mes waarbij iemand licht gewond raakte. Volgens Omroep Brabant zou een leerling een docent hebben bedreigd. Artsen en patiënten in de geestelijke gezondheidszorg komen met een rechtszaak. Ze slepen de overheid voor de rechter... omdat er volgens hen te weinig geld wordt uitgetrokken voor de GGZ. Daardoor zijn er enorme wachtlijsten. Ook zorgverzekeraars worden aangeklaagd... omdat zij deels verantwoordelijk zouden zijn voor die wachtlijsten. En zo'n 1100 Rotterdammers kunnen vandaag even niet thuiswerken... of studeren voor examens of tentamens. Ze moeten de hele dag hun huis uit... omdat er in de wijk een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk wordt gemaakt. Ja, het is wel eh, een gek idee hè? dat we allemaal het huis uit moeten... en eh, alle huisdieren mee en dat er straks dan een bom wordt ontmanteld. Ja, dat maak je natuurlijk eigenlijk nooit mee. Het is best vervelend. Ja, een soort van oneend eventjes. Dat je even niet in je eigen thuis mag zijn. Je weet het niet, hè? En hier in het centrum ligt geloof ik heel veel. Dus ja, we zien het wel. Hoe lang het gaat duren weet de opruimingsdienst nog niet. Dat hangt af van het type bom en het soort ontsteking dat erin zit. Als het ding onschadelijk is gemaakt wordt de bom naar de Tweede Maasvlakte gebracht en opgeblazen. En het weer nog een wisselend dagje met veel grijs en af en toe buien. Vanmiddag kan er ook hagel en onweer bij zitten. Tussendoor zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Goed nieuws over de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Bij Knopend Velsen is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 5 kilometer file vanaf Heemskerk met 35 minuten vertraging. Dan naar de A7, Hoorn richting Zaanstad.